uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Steden aan de oostkust van de Verenigde Staten houden vandaag hun deuren gesloten. Miljoenen leerlingen in New York, Boston, Philadelphia, Washington en Baltimore... krijgen vrij vanwege de komst van de orkaan Sandy. Ambtenaren van de federale overheid hoeven vandaag niet naar hun werk. Alleen hulpverleners en medewerkers die telewerken moeten op hun post blijven. De orkaan Sandy die nu nog op de Atlantische Oceaan ligt... gaat naar verwachting komende nacht aan land tussen Washington... Washington en New York. Langs een groot deel van de oostkust is de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan onder meer de hulpverlening sneller op gang komen. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen vanochtend bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen. Die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. De onderhandelaars Rutte en Samson brengen vandaag ook verslag uit aan de informateurs Kamp en Bos. Als de fracties instemmen met het concept regeerakkoord... dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. De partij van ex-premier Gerrit Schotten heeft zich teruggetrokken uit de formatiebesprekingen op Curaçao. Hij is naar eigen zeggen de voortdurende scheldkanonade zat van Helmin Wiels van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, de grootste partij op het eiland. Samen met Schottes MFK en de MAN heeft de Pueblo Soberano 12 van de 21 zetels drie partijen hadden in de onderhandelingen juist afgelopen donderdag een intentieverklaring ondertekend. Het opstappen van Schotten betekent dat Wiels op zoek moet naar een nieuwe partij om onder zijn leiding alsnog een kabinet te vormen.